Een voorspoedige start. Dit is Renate Evers met het NOS dat Airport vluchten moet overnemen van het overvolle Schiphol. In een debat met de Tweede Kamer zei minister van Nieuwenhuizen dat het de bedoeling is dat dat per april 2019 gebeurt. Ze wijst er wel op dat de aanvliegroutes veilig moeten zijn. Omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast. Op het traject waar maandag een trein ontspoorde in de Amerikaanse staat Washington was geen automatische rembeveiliging. De trein kon daardoor veel harder rijden dan toegestaan. Het remsysteem zou pas in het voorjaar in gebruik worden genomen. Bij het treinongeluk kwamen drie mensen om het leven. Waarjongers voeren vandaag actie in Den Haag tegen een verlaging van hun uitkering. Ze gaan sollicitatiebrieven aanbieden aan de Tweede Kamer. Waarjongers zijn mensen die al op jonge leeftijd een handicap hebben gekregen, waardoor ze niet kunnen werken. Het kabinet wil de uitkering voor waarjongers die niet volledig zijn afgekeurd verlagen van 75 naar 70 procent van het minimumloon. De Britse politie heeft in de omgeving van Sheffield vier terreurverdachten opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen tijdens de kerstdagen. Kort geleden doken op internet filmpjes op waarin aanhangers van IS dreigen met aanvallen op kerstmarkten in Groot-Brittannië. Het is niet duidelijk of die filmpjes iets te maken hebben met de arrestaties rond Sheffield. In Eindhoven begint binnenkort een proef met een zuiveringsinstallatie die de luchtkwaliteit moet verbeteren. In de stad wordt geprobeerd om fijnstofdeeltjes uit de lucht te filteren. Het gebeurt met 30 grote reinigers die schone lucht de stad inpompen. Het is voor het eerst dat in de openbare ruimte van een stad wordt geprobeerd om de lucht schoon te maken.